Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een man doodgeschoten in Rozenburg bij Rotterdam. Dat gebeurde in een woning. Agenten kwamen op een melding af en werden daar geconfronteerd met een man met een mes, zegt de politie. Om wat voor melding het ging, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche is ingeschakeld en doet onderzoek naar de toedracht van het incident. De kans dat er voor kerst een nieuw kabinet is, is klein. Dat zegt verkenner Wouter Koolmees nadat hij vandaag opnieuw met partijen heeft gesproken. Hij ziet grote verschillen tussen de partijen en in de eerste dagen is er bijna geen toenadering geweest. De meeste partijen hadden vooraf gezegd dat ze hoopten dat er voor kerst een coalitie zou zijn. De mobiele eenheid mag als proef twee jaar lang een waterkanon met traangas inzetten... als demonstraties uit de hand lopen. Ook krijgen ME'ers busjes met pepperspray die tot 7 meter ver kunnen spuiten. Demissionair minister van Oosten van Justitie en Veiligheid geeft toestemming voor de proef... na gesprekken met politie over de rellen op het Malieveld in Den Haag. In september liep een anti-immigratieprotest uit de hand. De politie had in het gesprek ook gevraagd om luchtdrukwapens en verf in waterkanonnen. Die komen er nog niet, omdat er nog proeven mee moeten worden gedaan. In Groningen is een brug over het Van Starkenborg-kanaal beschadigd... nadat er vanochtend een schip tegenaan is gevaren. Dat gebeurde bij het dorpje Dorkwert. Bij een inspectie na de aanvaring kwam het deel van de brug... dat op en neer kan vast te zitten. Rijkswaterstaat heeft de brug daarom afgesloten voor wegverkeer. Dat duurt zeker tot maandag, maar waarschijnlijk langer. Op het moment van het ongeluk was het erg mistig... maar het is onduidelijk of dat er iets mee te maken heeft. Het weer. Het blijft vanavond droog en op veel plaatsen kan mist ontstaan.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 From the beginning of the day to the middle of the night, the time. tomorrow, but it's just a memory, a fantasy. Are you in your house? Are you going out? Are you going crazy like me? From the breaking of the day to the middle of the night, I try to forget about you, baby, and I die. When I think of you with someone else, and I don't know why, don't know why you're dancing in my mind. From the breaking of the day to the middle of the night. wanna get to know you I, I got it, got it I got so much to show you Don't, don't be afraid of I love the love we share I, I know, I know I can time, the time, the One minute you want me, then you're turning cold if you need me. Gotta take a hold of me. the sun was sweet. I didn't blink. I let it in my eyes like an exotic drink. The radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another word.